And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody nobody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. Am I traveling from bags, ghosts and empty sockets? I'm looking at ghosts and empty calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, Whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. Everybody feels the wind blow. sin. I grab the funk, stunk out the trunk, give me the bomb so I can blow off the sun. MTV, The call me the mad aka man, terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon.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 Enkele leden hebben nog bezwaren. Toch is unaniem besloten om het akkoord met enkele kanttekeningen voor te leggen aan het congres dat zaterdag wordt gehouden. Daarna zal de fractie zich er weer over buigen om een definitief oordeel te vellen. De VVD en de PVV deden veel korter over hun beraad. Die fracties stemde gistermiddag al na een paar uur in met de afspraken van dinsdag. Colombiaanse media melden dat de Nederlandse varkensstrijdster Tanja Nijmeijer geen slachtoffer was van het bombardement vorige week van het Colombiaanse leger. Forensische onderzoekers hebben gebitskenmerken van Tanja Nijmeijer vergeleken met die van het enige slachtoffer dat nog niet was geïdentificeerd. Daaruit zou zijn gebleken dat het niet om Nijmeijer gaat. In Den Haag is een vrouw van 20 zwaar gewond geraakt bij een geval van twee hoog uit een raam. Ze is mogelijk uit het raam gesprongen of geduwd door haar vader. De moeder is ook gewond geraakt, maar hoe is niet duidelijk. De twee zijn er slecht aan toe. De vader is aangehouden, net als twee familieleden die bij de woning aanwezig waren. Amerikaanse onderzoekers zeggen dat ze voor het eerst een planeet hebben gevonden buiten ons zonnestelsel die bewoonbaar zou kunnen zijn. Het is er niet te warm of te koud en er is mogelijk vloeibaar water. De planeet ligt op 20 lichtjaren hier vandaan en is iets groter dan de aarde. Tour de France-winnaar Alberto Contador is positief getest op doping. Tijdens de laatste Tour de France zou hij het verboden middel clenbuterol hebben gebruikt. Contador is voorlopig geschorst. Contador zegt dat de positieve test is veroorzaakt door verontreinigd voedsel. Het weer. In de loop van de dag breidt de regen zich langzaam uit van het zuidwesten naar het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden en 17 in het zuiden.